s'avonds laat draait even Onze piraat werd s'avonds laat door pek uit de eten genomen. Zijn apparaat lag op de straat vinden het fijn dat hij weer in de eter kan zijn. Een piratenhaar wordt vaak gebroken. Een piratenhaar is vaak vol pijn. Een piratenhaar wordt vaak verstoten. Een